Jasper Meijer met het NOS-journaal. De Italiaanse katholieke kerk gaat een onderzoek instellen naar seksueel misbruik. Dat hebben de bisschoppen besloten op hun jaarlijkse vergadering. Een groep wetenschappers krijgt toegang tot kerkelijke documenten... waarmee ze het misbruiksschandaal vanaf het jaar 2000 in kaart kunnen brengen. In tegenstelling tot veel andere Europese landen... is in Italië nog nooit onderzoek gedaan naar seksueel misbruik in de katholieke kerk. Critici vinden het onderzoek niet ver genoeg gaan... omdat alleen de laatste 20 jaar worden onderzocht. De Amerikaanse beurzen hebben zich deze week hersteld van de koersverliezen van de zeven weken ervoor. De drie grote aandelenindexen, Dow Jones, S&P 500 en de Nasdaq... lieten grote weekstijgingen zien van meer dan 6 Kopjesjagers zorgden er deze week voor dat de koersen weer zijn gestegen, zeggen analisten. Vooral aandelen van techbedrijven deden deze week goed. De politie in Texas heeft te lang gewacht met het binnengaan van het klaslokaal... waar dinsdag 19 kinderen en twee docenten werden doodgeschoten. Dat heeft een politiewoordvoerder gezegd. Toen de schutter binnen was met een semi-automatisch geweer was de politie gealarmeerd. Maar die wachtte meer dan een half uur buiten het lokaal... omdat er werd gedacht dat er geen acute dreiging was. Achteraf was dat de verkeerde beslissing, zei de woordvoerder. Een man uit Schijndel is tot tien jaar zelf veroordeeld voor brandstichting in zijn ouderlijk huis. De vader, moeder en beide zussen van Quincy van U wisten het huis ternauwernood te ontvluchten... maar liepen wel brandwonden op en belanden in het ziekenhuis. De man van 20 is schuldig bevonden aan viervoudige poging tot doodslag. Het motief van Van U is onduidelijk.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 shit I like. Cause when you said you paid the bill, had me singing like, ooh, can't nobody do it like you. vibe, but I don't know until I vibe with it. I'ma get behind and grip no thousand slip inside it. I got a Rolls Royce out the door, but you might as well to ride with. She know if she dealt with me, she gon' have to let me dive in. I like to do things to make you smile. You say you fuckin' with me, babe, I'ma stop fuckin' around. You know, I take you out, I gotta take you down. Tonight, I gotta test drive before I'm out for sure. wait, I'm a real player, I wanna play. And you be looking like the way you look, the way you taste. And if it check out the mirror, I'ma bring a check out and bust your neck down, but I gotta bust before I come look at you when I turn, try?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 don't let go of me. Don't let go of me. Hold on to my body. Don't let go of me, Hold on to my body. Hold on to me. Hold on to me. Hold on to me. Hold on. Hold on.